Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad mensen naar de stad gestuurd. Vannacht sloegen jongeren aan het plunderen en ze stichten brand. Vijftien politiemensen raakten gewond. Aanleiding voor de rellen in Baltimore is de begrafenis van een zwarte arrestant. Het officiële dodental na de aardbeving in Nepal is weer naar boven bijgesteld. Het staat nu op ruim 4300. In Nepal zelf kwamen zeker 3200 mensen om. Verder zijn er slachtoffers in India, China en Tibet. De Verenigde Naties schatten dat de aardbeving het leven van 8 miljoen mensen heeft ontwricht. Bulgaren en Polen in Nederland voelen zich vaker gediscrimineerd, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2013 had 66% van de Bulgaren last van discriminatie. Een paar jaar eerder was het 17%. Van de Polen steeg het percentage van 39 naar 49. Uit het onderzoek blijkt desondanks dat meer Bulgaren en Polen in Nederland willen blijven. De kapitein van de Zuid-Koreaanse veerboot Sewol is in hoger beroep veroordeeld tot levenslang wegens moord. Eerder had de rechter hem tot 36 jaar veroordeeld. Bij de ramp met de veerboot kwamen een jaar geleden ruim 300 van de 476 opvarenden om het leven, vooral schoolkinderen. De kapitein was van boord gegaan terwijl de passagiers in hun hut moesten blijven. De VN heeft scherpe kritiek op Israël vanwege de beschieting van VN-gebouwen in de Gazastrook vorig jaar. Daarbij kwamen 44 mensen om. VN-chef Ban Ki-moon zegt dat het vertrouwen van mensen die een veilige schuilplaats zochten werd beschaamd. Ban heeft ook kritiek op de Palestijnen die de bevolking in gevaar hebben gebracht door wapens op te slaan in drie VN-scholen. Het weer nog, eerst temperaturen rond het vriespunt en kans op mist. Vanochtend in het westen enkele buien, in het oosten zon.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 just for you only today if you hurry you can get a ray on you come with me just to play like every hummingbird and bumblebee every sunflower cloud in every tree I feel so much a part of it got me high and it's beautiful.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 We're gonna celebrate one more time. time, a celebration. You know we're gonna do it right uh, tonight. Uh, hey, uh, just feeling, Music's got me feeling the need, need. Yeah, come on. All right, we're gonna celebrate one more time.